Net als de naastgelegen bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Bewoners van de Helmondse binnenstad moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook. Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Theater Het Speelhuis en de kubuswoningen vormen samen een rijksmonument van architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon. Die kunnen volgens de burgemeester van Helmond worden gebruikt voor een eventuele herbouw. In Rotterdam is gisteravond opnieuw een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug aangevaren. Hierdoor werd de stuurhut van de boot afgeslagen. Ook een auto die op het dek stond belandde in het water. Er raakte niemand gewond en de brug bleef gewoon open voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Eind vorige maand botste ook al een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug. Toen raakte de schipper, een vrouw van 46, licht gewond. Op het vliegveld van de Braziliaanse stad Fortaleza zijn twee Nederlandse vrouwen opgepakt voor drugsmokkel. Ze hadden twee koffers bij zich die gevuld waren met in totaal 8 kilo cocaïne. De vrouwen van 21 en 22 wilden naar de Portugese hoofdstad Lissabon vliegen. Ze worden verdacht van internationale drugsmokkel. Er hangt hen een straf van maximaal 15 jaar boven het hoofd. Vorige week werd op een ander vliegveld in Brazilië ook al een Nederlander opgepakt die drugs wilde smokkelen. De man had 80 bolletjes met drugs ingeslikt en wilde net als de vrouwen naar Lissabon vliegen. Het weer onstuimig met vooral in de kustprovincies zware tot zeer zware windstoten. Overdag nemen de buien af en kan zelfs even de zon doorbreken en het wordt een graad of zeven.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 <laughs> Because you gon' like how it feels. Woo! I my soldiers capture me Hold me hostage when I hear that beat I won't take these shackles off my feet and that's the only way to survive. cats who done bend me right Everybody who's staring wouldn't believe that this girl was mine fijne dagen en een voorspoedig.